Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De burgemeester van Urk heeft een noodbevel afgegeven om een avondklokprotest te beëindigen. Een teststraat werd in brand gestoken en mensen reden toeterend rond. Hoeveel er zijn opgepakt is nog onduidelijk. Er was meer avondklokonrust. In Stijn in Limburg trad de ME op om tegen tientallen jongeren. Er waren twaalf arrestaties. Ook was er protest in onder meer Amersfoort, Den Helder en Rotterdam. Hier en daar zijn boetes uitgedeeld en mensen opgepakt. Op de A2 bij Zalbommel kregen 45 mensen een boete... omdat ze zich niet aan de avondklok hielden. Het kabinet ziet af van een verplichte sneltest voor vliegtuigpersoneel... na protest van onder meer KLM. Die dreigde te stoppen met intercontinentale vluchten op Nederland... als het risico bestaat dat medewerkers na een positieve sneltest moeten achterblijven... Het kabinet heeft nu een andere maatregel genomen. Bemanningsleden moeten bij een overnachting in het buitenland zoveel mogelijk op hun hotelkamer blijven. Op Schiphol is een van de grootste drugsbaronnen van Azië opgepakt. De 57-jarige Chi Lop, een Canadees van Chinese afkomst. Hij werd op verzoek van de Australische politie opgepakt... toen hij wilde overstappen op een vlucht naar Canada. Met zijn drugsnetwerk, een van de grootste kartels ter wereld... zou hij verantwoordelijk zijn voor 70% van de drugs die Australië wordt binnengesmokkeld. In de Eredivisie heeft Heracles op het nippertje gewonnen van Heerenveen. In de 88ste minuut werd het 1-0 in Almelo. PSV won thuis met 2-0 van RKC Waalwijk. Vitesse versloeg thuis Groningen met 1-0... en komt daarmee in punten weer gelijk met koploper Ajax... maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. ADO speelde thuis 0-0 gelijk tegen hekkensluiter Emmen. Het weer de komende uren neemt de kans op een winterse bui toe. Het kan bij minima rond het vriespunt lokaal glad zijn. In Limburg ligt sneeuw.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 Want you to walk out and walk out of my life. And you, yeah, you. finish. ritme, van ZFM. will. gorgeous, but I feel such love makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place.